Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump denkt dat de oorlog in Oekraïne binnen weken kan eindigen. Hij zei dat tijdens een ontmoeting met de Franse president Macron in het Witte Huis. Ik denk dat we dichtbij een oplossing zijn, zei Trump. Amerika voert direct overleg met Rusland over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Macron hoopt Trump te overtuigen om Oekraïne te blijven steunen. Ook wil hij dat het land betrokken wordt bij de onderhandelingen. Cultuurminister Bruins gaat op zeer korte termijn in gesprek met de Raad van Toezicht van de NPO... over klachten rondom voorzitter Leeflang. Vorige week schreven journalisten van Investico en AD over haar manier van leiding geven. Iemand uit het bestuur zou haar verantwoordelijk houden voor een angstcultuur bij de publieke omroep. Via de ondernemingsraad en een externe vertrouwenspersoon zouden ook klachten zijn binnengekomen over de werksfeer. Minister Bruins zegt bezorgd te zijn en wil snel weten wat er aan de hand is. Vaticaan heeft weer een update gegeven over de gezondheidstoestand van de paus. Het gaat iets beter met Franciscus, maar zijn toestand blijft kritiek. Hij zou ook weer wat lichte werkzaamheden hebben opgepakt. De 88-jarige kerkleider heeft een dubbele longontsteking. De paus blijft extra zuurstof krijgen. En in Amerika is een man veroordeeld tot 105 jaar cel... voor het vermoorden van een Nederlandse militair die daar op training was... ruim twee jaar geleden. Ook twee collega's van Simmy Poetsema raakten gewond. De 26-jarige militair werd na een ruzie tijdens een avond uit neergeschoten. Dat gebeurde bij zijn hotel in Indianapolis. Het weer dan nog. Vanavond vooral in het noorden en het oosten van het land kans op een enkele bui. Vannacht dan wordt het zo goed als droog. Het komt af naar een graad of 7. Regionaal kan het mistig zijn. Dat is vooral het geval op de Wadden. Morgen wordt het een bewolkte dag met vooral in de middag wat buien.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 Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. hearing of the sounds from hell is very real. And uh, I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. We zijn er weer. Hele goede avond en welkom bij weer Play It Loud Underground. Yes. Mijn naam is Ben Verrode. Links van mij, rechts van jullie. Mocht je via de webcam kijken, Marcel van Kuik. Yes, goedenavond allemaal. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. Ja, uh, weer zijn. To uh, the foreigners, or the foreigners, the other countries. This eh, program will mostly be in Dutch, sometimes some English, mm -hmm. but it's only crap we're saying, so it doesn't matter. Exactly, you don't miss anything. <laughs> Eh, we openen met uh, Cryptopsy uit Canada met het nummer eh, Detritus van hun EP Book of Suffering, die opnieuw is uitgebracht. Want hij was lastig te krijgen. En nu kan je hem gewoon weer volop krijgen. Kijk, lekker. En ik vond het gewoon een lekkere opener. Ja, zeker weten. Lekker introotje ook. Dus. Wat hebben we allemaal vandaag? ja, wat is op de planning wat gaan we doen? We hebben ja. wat oude bands, bekende bands, onbekende bands. Ja. Interview met uit Griekenland. Ja. Exilium, cool. Exilium Noctis. Ja. En eh, ja, daar heb ik heel veel zin in. De gitarist, hè? De gitarist. Ja. ja. Ik ben ook erg benieuwd. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. ik kon ze niet. En, eh, nee, ik ken ze ook nu niet. Nu wel. En ik denk, eh, gaaf. Ga dat luisteren. Ga dat bestellen. Help ze. Het is een beetje opkomende band. En we gaan de beste meneer interviewen vanmiddag. Mhm, vanavond vanmiddag, vanavond. Ja, ja, nou, dat horen nee, toch niet. Nee, precies. <laughs> het is daar een uurtje later, dus het is vanavond al laat. Ja, inderdaad. We hebben a little time difference with Greece and the Netherlands. So it's... 11.30. Uh, oh no, 10.30, sorry. ja, 10.30 In about 20 minutes. In about 20 minutes. Yes, yes. Ehm, maar we moeten ook muziek draaien in plaats van lullen. En ja. we hadden vorige maand alweer de, de Noorwegen-Zweden battle. Ja, inderdaad. ja, dan miste ik toch een band uit Noorwegen. Ja, die eh, had hij wel gedraaid. Had hij er wel gedraaid? Ja, die had hij gedraaid. Zeker weten. Heb ik dat weer helemaal verkeerd? Eh? Dat heb je weer helemaal verkeerd. <laughs> Ik miste dit nummer. <laughs> je miste dit nummer, dat sowieso. Die heeft hij niet gedraaid, nee. <laughs> die heeft hij niet gedraaid. Eh, ik heb het over Gorgorod. Ja. En ja, van Under the Sign of Hell. Revelation of Doom. All right. Je hoorde... Het was stil. Profanatica uit Amerika van de welbekende meneer Paul Letney. Uh, Profanatica, de nummer de first fall. Maar dit was niet echt hun first fall, want ze bestaan al een tijdje. Van de eerste, ja, dat, ze noemen dat altijd de eerste wave uit black metal uit Amerika. Ik, ja, ik ben uit van de waves. Ik zeg, eh, prima, muziek uit Amerika. Dus we hebben al Canada gehad. We hebben Noorwegen gehad. We gaan de hele wereld over vandaag. We gaan vandaag... Eh, <laughs> Echt de wereld over, eh, behoorlijk de wereld over, inderdaad. Ja, je hebt een eh, diverse lijst qua landen. zo. Nu gaan we weer terug naar Zweden. Ja. Weer naar Zweden, ja. Zweden vorige week geweest, maar ik heb ze niet gedraaid. Terwijl ze er wel tussen horen natuurlijk. Nee, nog even een rectificatie op de vorige... Ja, want er is had gelijk. nee, er was inderdaad nee. geen Gorgoroth gedraaid inderdaad <laughs> tijdens de battle. Eh, ik was van mening van wel, maar ik heb mijn huiswerk eh, niet voor de radio gedaan. te schreeuwen. Die denkt, oh verdomme, we hebben, we hebben niet gedraaid. <laughs> ik, heb, ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Ja, dat is zeker weten. Eh, ja, vorige week heb ze niet kunnen draaien. je hebt zoveel keus uit Zweden. vorige maand, ja. Vorige maand. Ja. Ja, moeilijk. het, is, het voelt als een week geleden. Ja, echt hè? Dus dat ik nog in het gips. Ja, nu ben ik uit het gips. Hij is uit het gips. Ik loop nog wel dus- moeilijk, maar ja. Maar wel beter. Uh, Lars Göran Petrov van En hmm. Entombed is uh, alweer uh, 1, 2, 3, 4, 4 jaar? 4 jaar dood. Langer dacht ik. 2021. 21? 7 maart 2021. Jop. Ja. Gaat veel te snel. Gaat veel te snel, inderdaad. Ja, en een beetje toepasselijk nummer... Eh, About to Die. Ja. Daar komt hij. Daar komt hij. Twee keer Zweden achter elkaar. En komt en Marduk. Marduk, uh, ja, ik wil de concertagenda niet verklappen. Maar binnenkort komen ze hier in Nederland. En ze spelen eh, van drie albums eigenlijk alleen maar. Oké. Van de, de laatste. Ja. De Plague Angel en de ROM uh, okay. 5, 512, hoe je het wil noemen. Ja, ja. Eh, van de, alleen drie albums gaan ze nummers spelen. Oh, wow. Dus dat is wel eh, uniek. Uniek inderdaad. Dus dat ga dat zien. Ja. En hier, dit was een nummer van uh, Memento Mori, het laatste album. Red Tree of Blood. Die hadden we ook nog niet eerder gedraaid, hè? Die hadden we nog niet eerder gedraaid. Nee, en hun gaan daar ook allemaal nummers spelen die ze ook... Nou, zullen ongetwijfeld nummers spelen die ze al gespeeld hebben. Maar ook een paar van nieuwe album die ze nog niet gespeeld hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. En ook benieuwd hoe lang ik kan staan. Ja, precies. Dat is ook wel weer eh, de vraag. Maar je eh, bent er van, eh, van de partij, van alle concerten. We gaan richting Finland. Yes. En dan ga ik dan, jouw plaats innemen en yes. richting Griekenland bellen. Gaan we naar het hij zit er al helemaal klaar voor. Hij zit er klaar voor, yes, yes. En ik sta er straks klaar voor. Yeah. Maar hier is eerst Horna. met Veritiru. Ja, ik zal het wel een keer uitspreken. Het is allemaal Fins. Dat eh, is toch een beetje lastiger dan het zweedse waar ik heel goed in ben. <clears throat> het is tijd. It's time. Eh, we gaan een interview doen met de eh, Griekse band. Exilium Noctis. En we hebben een meneer aan de lijn. En kijken of het allemaal goed gaat. Whoop. Hello, sir. Are you there? Hello, hello. I'm here and thank you for the invitation. Oh, thank you. To be with you tonight. We're now live at the studio and um, we're gonna have you uh, some evil questions. No, some normal <laughs> questions. yeah, yeah. First up, how are you doing? I'm fine, uh, making music as always. I'm doing. Good. And uh, the band is called Exilium Noctis. And now yes. my question is, what does it mean, Exilium Noctis? Uh, in Latin, uh, Exilium Noctis means exile of the night. Uh, the name reflects uh, themes of darkness, struggle, and change, I would say, uh, which are a big part of our music. Okay. Uh, it also represents the journey from uh, despair to strength, both in our lyrics and sound, I would say. And what what bands did in inspire you to start up this band? Ah, uh, a lot. a <laughs> lot. our, our, sound uh, is uh, is shaped by um, a wider range of influences. Uh, first of all, from the realms of melodic death metal, black metal, symphonic metal. Uh, bands like uh, Dissection, Demo Borger, Emperor, Marduk, of course, God Throne. Yeah, uh, we have uh, had a significant impact on our style. Oh, okay. Uh, and we also draw inspiration from classical and cinematic scores. I would say blending orchestral elements with aggressive riffs and atmospheric layers. Yeah, so you have very uh, different uh, instruments in your music. I hear violins. Is it guitars? We have the cello, yeah. We have the, the cello. cello. Oh, yeah. Album, yeah. yeah. I know the guitar, but the cello and the violin maybe. That's my. Uh... And you you uh, you mentioned Got Dethroned because uh, yeah. you got a collaboration with Henry of Got Dethroned, and uh, how, yeah. how, how did that came about? Uh, Henry Sattler uh, has always been an artist we admired, and we were fortunate to connect with him. Uh, the vocalist, con contacted him uh, when we were working on uh, Pactum Diaboli, the, the upcoming album, we felt his signature vocal style and presence would be a perfect fit. Uh, so we reached out, uh, shared our vision, and he was immediately on board. Um, his contribution added a raw, powerful edge to the song, and, and um, it was an honor to collaborate with such a legendary figure in death metal scene. From the Netherlands. <laughs> Because he uh, he does sing along on the song, right? Uh, I did not hear you. Sorry. Oh, he he does uh, sing also on a song. Yes, in one one song he he put his vocals on one song. Cool. And the band, how how did you get your band together? How did uh did you are they friends of yours or? Uh, no, uh, the band uh, was formed uh, out of a shared passion for extreme metal. It started with Theragon and Omega, mm -hmm. who had a vision for a sound that balanced melody, um, aggression, and atmosphere. Uh, afterwards, Theragon, uh, uh, as I remember, contacted me to join the band, uh, sending me the first album, uh, to listen to it, and uh, I like it so much. Uh, while others joined through mutual connections in the underground metal scene, which brought Moloch also to join the band, the other guitarist, and the chemistry was instant. Uh, and we knew we had something special from the first few rehearsals. And are you all from the same city, or? all from the same city. Uh, like uh, three of us are from the same city, and uh, Moloch is from another city, like from Athens. Ah, okay. And how how would you describe the music of Exilium Noctis? I would describe uh, uh, our music um, a fusion of melodic black and death metal. Uh, we aim for a sound that is both intense and atmospheric, uh, combining fast, aggressive um, riffs with, um, I would say, haunting melodies and dynamic shifts in tempo. Uh, we explore deep and thought-provoking themes, including personal struggles. People will discover this in our new upcoming video clips. Ah, there's a new feeder. Because yeah. in 2025... The, uh, in 7th of March, yes. 7th of March, Okay, And there's a new album coming up? Yes, the new album is coming out the 9th of May. And it's and called, if you say Redactum Diaboli? Uh, Pactum Diaboli. Pactum Diaboli, oh shoot. My writing is not always... Uh <laughs> and the, the, old album is the Fragments of the Apocalypse from 2022. And what? Yeah, yes. What is yes, the the, the the, the main difference between the the old and the new one? The difference. Uh, the first album was more atmospheric and symphonic, I would say. Uh, I wasn't yet uh, with the band, uh, in the first album. Mm-hmm. Uh, however, with our new album, we've taken things to the next level, I think, in terms of songwriting and overall concept. Uh, the arrangements are more aggressive and the lyrical themes are darker. Um, We've uh, we've also experimented with new influences uh, while staying true to our core identity. Um, also signing with uh, Black Lion Records has, all, um, has, also given us the freedom to push our music even further, uh, resulting in a more uh, dynamic and uh, mature sound, I would say. And people can already pre-order the album, right? Yes. Do that. Buy the album. It's it's on, uh, on your Bandcamp and on Black Lion uh, Records, I believe. Yes, yes, yes go pre-order that one. <laughs> and the also, also the the older album. It's 300 copies, right, from the Fragments of Apocalypse. Did I three albums? No, 300. 300, yeah. There's still some available, so go there fast and buy them. Buy those album. Um, and you have two shows coming up, two live shows in in Greece. Yes, uh, we are beyond excited to play in Greece and bring on our energy to the fans here. Uh, beyond that, we are currently working on a live show in Sofia, Bulgaria. Uh, okay. In, in April, we'll we'll be announcing more dates soon. Stay tuned uh, for more. Uh, Ooh, we're coming. excited! Maybe they it come to the Netherlands. That would be hmm. awesome. Uh, about that the future plans. What are your future plans? Future plans. Uh, our future plans. Uh, we're already working on new material mm -hmm. and exploring uh, ideas for the next release. Uh, we are also planning some special edition releases, including vinyl and exclusive merch for our fans. Okay, cool. and the and the video clip, of course. Uh, additionally, we might have some exciting collaborations in the works and might even venture into new territories musically. How cool. We're looking forward to that one. Yes. All right. Uh, the goal, yeah. No, Say it. The goal is to keep evolving and pushing our sound further, you know. Because you have a new album out and you already have new material, new, new material. New material. Uh, I did not hear you. I'm sorry. Okay. The you are you're working on new material. Yes. Except from uh, the new upcoming album, yeah. we started working. Yeah. Okay. This is a, there's material, yeah. a lot of things going on. Yes. Cool. Uh, and you have the the God's Demise. We're gonna play a song of the uh, new album. Yes, it will be included in the uh, in the second uh, album. Yeah, and uh, it's uh, a piece for the fans like to listen the difference from the first album. So we're gonna tease the fans right now with uh, the God's Demise, uh, the single, and I hope everyone is gonna buy or pre-order the new album. I will. And uh, I thank you very, very, very much for this interview, for your time, because it's already a little bit late in Greece. Thank you so much also that you had me in your uh, radio show tonight. It was, it was my honor to be with you. Yeah, thank you very much. It was our honor too. We always like to have new bands and promote them, and they promote us, and so it's uh, one. Uh, it's a win-win, a win-win. I'm going to start Gods in mice. I wish you a very good evening. Good evening. And uh, we'll talk to you later. Thank you very much. Thank you very much. All right. Good night. Good night. mocht je net inschakelen, dan eh, ben je te laat voor het interview. Maar je kan het altijd terugluisteren over een week of twee. Ongeveer, ja. Mooi, ja, dan eh, ongeveer. Dan, eh, Hebben wij niet in de hand. Dus, staat het online. Uh, wat een interview met Exilium Noctis, de, de gitarist. Winterblad. En we draaiden net, net het nummer Gods Demise. En ja, als we nog meer tijd hadden, had ik dan nog een keer gedraaid. Ik vind het een geweldig nummer.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 dat de titel Unatoned heeft meegekregen. Unbound is de eerste single van de 12 nummers tellende plaat. Machine Head toert in april en mei met In Flames, Lacuna Coil en Unearth door de Verenigde Staten. En op 7 maart verschijnt Blacklight White Noise, de tweede plaat die Adrian Smith met Iron, van Iron Maiden en Richie Kotzen, de Winery Dogs en X poison uitbrengen onder de naam smith Kotzen. Eerder al verscheen er een videoclip voor de track White Noise. Nu is het andere deel van de albumtitel als single verschenen, Blacklight. De mannen en vrouwen van Swans willen naar het Eurovisie Songfestival. Daarom doet de band eh, morgen mee, dus al 22e is al geweest, aan de Duitse voorronde. Tevens heeft de band een nieuwe single getiteld Nightclub... waarin Dag Alex Koplin van SDP een gastrol heeft. Swans is deze zomer te zien op Into the Grave in Leeuwarden... waar de ridders ongetwijfeld ook een feestje op het podium zullen bouwen. Camelot-drummer Alex Landenburg en mentalist-gitarist Peter Moog... hebben recentelijk officieel de nieuwe streaming service Rock met twee K's gelanceerd. De service die overigens al meer dan een jaar bestaat... richt zich op harde en heavy muziek, goede geluidskwaliteit... en een eerlijke compensatie voor de artiesten. Landenburg en Moog vinden het beloningssysteem van Spotify niet recht doen aan de artiesten... die veel tijd, geld en energie steken in het maken van muziek. Met de nieuwe versie bieden de heren een gratis maand proberen. Daarna kost de app 8,99 per maand eh, de eerste drie maanden... en daarna het standaard standaardtarief van 10,99 Opzeggen is per direct mogelijk. Het aanbod is alleen alleen van toepassing als je je voor 31 maart via de website van Rock registreert. Het platform dat zo'n 60 miljoen songs bevat en momenteel met zo'n 10.000 per week groeit, is nog in ontwikkeling. Rock is beschikbaar voor iOS, Android en via Rock app.com. Disturbed, Disturbed, begint binnenkort aan een tour om het 25-jarige jubileum van debutalbum debuutalbum The Sickness te vieren. Dat doen ze overigens in oktober in de Ziggo Dome, moet ik er even bij vermelden. En vooralsnog staan er alleen shows in Noord-Amerika gepland, dus nu ook in Europa en eh, de UK. Om in te haken op die tour heeft de band een nieuwe single uitgebracht, getiteld I Will Not Break. En dit is het eerste nieuwe materiaal van Disturbed sinds het laatste album Divisive, dat eind 2022 uitkwam. En op 2 mei verschijnt eh, Children of Eve, het elfde album van Nightfall. De nieuwe plaat van deze langlopende, ook Griekse band... werd opgenomen in de Deva Sound Studios in Athene... met producer Eftimis, eh, uh, Karadimas. Ja, mijn Grieks is niet zo goed, zoals je hoort. Als eerste single is er nu de opener, albumopener ook, I Hate. De oplettende fan heeft het zaterdag al gezien. Opeth staat dit jaar op Dynamo Metal Fest. De Zweden de vrijdag headlinen. Eerder waren natuurlijk Mastodon, Fear Factory, Paradise Lost en Nailbomb al bevestigd voor die dag. Terwijl onder meer Gojira, I Prevail, Within Temptation, Creator, Ministry, Carrie King, Obituary, Static X en Cataclysm op de zaterdag en zondag te zien zijn. De tiende editie van Dynamo Metal Fest wordt gehouden van 15 tot en met 17 augustus in het Eindhovense IJssportcentrum. Een weekendtickets kosten 179 eh, euro. En alle overige informatie vind je dus op www.dynamo-metalfest.nl. En dat was het weer eh, wat betreft eh, metal nieuws, eh, Ben. Ga <laughs> je koptelefoon op. Ja, ik zit dus- nog even met de meneer van, ja, van, de... van het interview de app. Ja, ja, leuk toch? Ja, die wil het interview terug horen. Wil je het interview nou ook terug horen? Dat kan dan over twee weken ongeveer. Een week dan staat hij op gemiste uitzendingen bij www.zfmzandvoort.nl. We delen daar ook de link uiteraard en dan uh, kun je hem eh, terugluisteren. Inderdaad. Zodra dat er online staat. Daar houden ja. jullie van op de hoogte. en wil je ons eh, volgen trouwens, dan kun je ons volgen via de Facebookpagina. Ja, volg ons. Play It Loud, geschreven dus ZFM Zandvoort. En over volg gesproken. Ja. We hebben volgende nummer 100. Ja. Met de eh, Instagram. Ja, ik zag het inderdaad. Kees Schaap. Dankjewel ja. Kees Schaap. je bent volgende eh, nummer 100. Ik snap wel dat je, kan dus eh, ook, uiteraard luistert. Volgen op Instagram. Hè, en dat kan op... w, of www. Uh, play, it loud. Underscore. Underscore. underground. Underground punten. Wauw, moeilijk. <laughs> Ja, het is moeilijk. Ja. <laughs> Er zijn een hoop play laatst in de omgang. Ja, er zijn heel veel play vinden daar. Ja, maar niet uh, een show. Maar er is maar één echte natuurlijk. En dat zijn wij. Eh, ik ga het één goed zeggen. Play it loud, underscore, underscore, underground ZFM. Dat, die Instagram, gaat dat volgen. Yes. Instagram, follow it. En, nou, hebben nog een laatste, want eh, de tijd zit erbij. We got one last song for this hour. En die komen van... Eh, ze hebben een nieuw album uit. Uh, van Du's Mortem. Zet hem alvast aan. Oh, we horen hem al een ja. beetje, anders komen we niet uit. Nee, uh, ik ga er een heel klein beetje over vertellen. Kravisviet, dat is En dat betekent bloedige dageraad. En daar moet je het maar mee doen.